met het NOS-journaal. Vlaanderen start een geschillenprocedure over de Hedwiegepolder. De regering stapt naar een commissie van het internationale gerechtshof in Den Haag... omdat Nederland nog steeds geen besluit heeft genomen over ontpoldering. Vandaag bleek in Den Haag dat er definitief geen meerderheid is... voor een alternatief voorstel van staatssecretaris Bleker. In de arbitrageprocedure zullen Nederland en België proberen om samen een oplossing te vinden. Dat zal naar verwachting een jaar duren. Lukt dat niet, dan volgt een stap naar de rechter. De Iraakse asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel stappen naar de rechter als het kamp wordt ontruimd. De asielzoekers verwerpen verder het aanbod van minister Leers. Die wil opvang regelen voor de asielzoekers in het kamp. Een Iraakse minister komt op 15 juni naar Nederland om te praten over de uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak. Volgens Leers is het tentenkamp daarom overbodig geworden. Hij wil nu praten over eventuele ontruiming van het kamp met de burgemeester van Vlachtwedde, waar Ter Apel onder valt. Het kabinet gaat gewoon door met het wetsvoorstel voor het boerkaverbod en het verbod op dubbele nationaliteit. Minister Spies van Binnenlandse Zaken zei in de Tweede Kamer dat ze beide voorstellen kan en wil verdedigen. De Kamer had Spies ter verantwoording geroepen naar aanleiding van uitspraken die ze begin deze maand deed als kandidaatlijsttrekker van het CDA. Ze zei toen onder meer dat zij geen traan om zou laten als het boerkaverbod in de prullenbak verdwijnt. Spies benadrukte dat het verder aan de Kamer is om te bepalen of het beide voorstellen nog wil behandelen, ook nu het kabinet demissionair is. In Zuid-Afrika is een zwarte boerenknecht schuldig bevonden aan de moord in 2010 op de blanke extremistenleider Eugene Terblanche. De strafmaat wordt later bekendgemaakt. Een medeverdachte werd vrijgesproken. Volgens de verdediging waren de verdachten seksueel misbruikt door Terblanche, maar de rechtbank vond daar geen bewijs voor. Het weer, vanavond plaatselijk in het zuidoosten nog een bui. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Smiddags en s avonds ontstaan in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt warm, maximaal 28 graden in het binnenland. Dit was het... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad op dit moment op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het 7 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet eh, door een ongeluk staat voor de Benelux-tunnel 2 eh, kilometer file. De linkertunnelbuis is dicht. A9 Amstelveen richting Diemen voor knooppunt Diemen 6. A10 ring Amsterdam de Nieuwe Meer richting Koenplein richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. Ook op de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer. Dat is ring Zuid richting Amersfoort voor de Rijen 8 kilometer. Op de A12 12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwegein twee rijstroken dicht door een ongeluk op de parallelbaan, 3 kilometer file. A13 Den Haag richting Rotterdam, 6 kilometer tussen knooppunt Ipenburg en afrit Berkel en Roderijs. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein, 10 kilometer. A20 Hoek van, Hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt de Brechtseplein 12 kilometer. En de andere kant op op de A20 richting Hoek van Holland is het ook al niet zo leuk.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 chit chit chit chit chit so charming. Baby girl, she recognized the man fire in my soul. pointing back took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?